Clemens Peters met het NOS Journaal. Het huis van de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi is aangevallen met een drone vol explosieven. Iraakse autoriteiten noemen het een mislukte liquidatiepoging. Op zijn Twitter-account zegt al-Kadhimi dat hij in orde is. Hij zou wel naar het ziekenhuis zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit is onbekend. Pro-Iraanse Sjiïtische milities protesteren wel al wekenlang tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van vorige maand, waarbij ze veel zetels verloren. Zij beweren dat er gefraudeerd is. In het midden van Mexico is een vrachtwagen bij een tolpoort op zeker negen andere auto's gebotst. Daarbij zijn 15 mensen om het leven gekomen. Volgens de brandweer deden de remmen van de truck het niet. Op beelden van het ongeluk in de omgeving van Chalco is te zien dat sommige auto's in brand vliegen bij de botsing. Andere worden volledig verwoest door de truck die lijm vervoerde. De Britse zanger en medeoprichter van de band UB40, Terence Wilson, is overleden. Onder de artiestennaam Astro was hij een van de gezichtsbepalende leden van UB40... dat vooral in de jaren 80 zeer succesvol was. De band had hits als Red Red Wine, Red in My Kitchen en Can't Help Falling in Love... In 2013 verliet Astro UB40, maar hij maakte samen met de andere UB40-zanger Ellie Campbell een doorstart. Terrence Wilson is 64 jaar geworden. Max Verstappen start later vandaag bij de grote prijs van Mexico vanaf de derde plek. De Nederlander moest in de kwalificatie de Mercedes'en van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor zich laten. Zijn ploeggenoot Sergio Perez start op de thuiscircuit vanaf de vierde plek. Verstappen heeft met nog vijf Grand Prix te gaan een voorsprong van 12 punten op Hamilton in de WK-stand. Het weer. Het regent en het waait flink. Overdag schijnt af en toe de zon, maar er kan nog een bui vallen.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 There ain't no easy way. You will never know what you've done for me What your faith in me Has done for my soul and You'll never know the gift you De lucht is te slecht. En de USSSA, dat land bestaat niet heen.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 She was all on me. We can make Najee three though. Oh yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. chest to chest, tongue on neck. International oral sex.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 You, you, you talk dirty to me. Oh mind best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg.